door verspilling. Jaarlijks gooien Nederlanders voor 3,6 miljard aan eten weg. Met onder meer filmvertoningen en themamaaltijden wordt dat vandaag onder de aandacht gebracht. Voedselbanken grijpen Wereldvoedseldag aan om meer bijdrage te vragen. Vooral van bedrijven die nu meer bruikbaar voedsel weggooien.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 Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. Collega's proberen de vier te bereiken door de ingestorte tunnel uit te graven en door een noodtunnel te graven. Het ongeluk in Ecuador gebeurde twee dagen na de redding van de 33 mijnwerkers in Chili. Van de 33 liggen er nog twee in het ziekenhuis. De extra beveiligde inrichting in Vught is een gevaar voor de samenleving omdat daar verschillende terroristen bij elkaar zitten. Dat heeft Wessam al-Dalaima gezegd in Nieuwsuur. Volgens hem maakt Vught terroristen. Aldelaima zat jarenlang in Amerika vast voor terrorisme en later in Vught, samen met onder andere Samir A. Hij denkt dat je extremisten beter over gevangenissen kunt spreiden, zodat ze gedwongen worden om met verschillende mensen om te gaan. In de Rotterdamse gevangenis De Schie is rond middernacht brand uitgebroken. Het vuur woedde in een cel. De oorzaak is nog onbekend. Een gevangene is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur was snel geblust. De Rotterdamse brandweer rukte met extra materieel uit. dat is gebruikelijk bij een brand in de gevangenis... omdat gedetineerden niet zomaar weg kunnen. In Marokko is een internationaal drugsnetwerk ontmanteld. Volgens de Marokkaanse regering zijn er 34 mensen opgepakt, onder wie een Spaanse drugsbaron. Het netwerk zou banden hebben met drugskartels in Zuid-Amerika en met de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. De drugs zouden onder meer naar Europa zijn doorgevoerd. In 150 landen wordt vandaag stil